Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In de zomer zouden er minder coronaregels kunnen zijn. In het tweede kwartaal, dat is vanaf april, komen er meer vaccins naar Nederland. En dat moeten we gaan merken in de coronacijfers, zegt Hugo de Jonge. Als je het nu zou vragen, dan zou ik verwachten ergens in dat tweede kwartaal, ergens in de tweede helft van dat tweede kwartaal, heb je dusdanig veel mensen gevaccineerd, zodat je echt heel veel minder maatregelen nodig hebt. Het blijft allemaal een beetje koffiedik kijken natuurlijk, want de vaccins komen niet altijd volgens afspraak. Vanavond hoorden we nog een bericht over AstraZeneca. Die zouden dit voorjaar de helft minder kunnen leveren dan was afgesproken. Astra is, is nou ja, sowieso een buitengewoon ingewikkeld bedrijf om eh, steady afspraken mee te maken. Er is werkelijk nog nooit een leveringsprognose uitgekomen. Echt nog nooit. Eh, sterker nog, de wisselingen zijn ongeveer eens in de drie, vier dagen. Dus ja, dat is om gek van te worden bij het plannen van de van de vaccinatieoperatie überhaupt. Maar helemaal nog gek van te worden als je iets van een prognose probeert af te geven. Wat zou je weer kunnen in, eh, in mei bijvoorbeeld? Dat is gewoon niet te doen. Volgens de jongen is het in verpleeghuizen al wel te zien dat de vaccins werken. De hackers die vorige week de systemen van de Unie van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam zijn binnengedrongen... hebben mogelijk wachtwoorden van studenten en medewerkers in handen gekregen. Of ze daar ook misbruik van hebben gemaakt is niet bekend. Vorige week meldden de scholen de hack op hun website. Het is ook nog niet duidelijk wie erachter zit. En haal je voetbalschoenen of hockeystick maar uit de kast. Vanaf volgende week woensdag mogen jongeren tot en met 26 jaar weer in teamverband sporten. Zijn deze Amsterdammers blij mee? Fijn. Ja, dan eh, kunnen wij met het voetbalteam weer eh, een beetje voetballen. Dat is wel lekker, ja. Ik ben er erg blij mee. we hebben een ontzettend gezellig voetbalteam. Het is dus leuk om al die gasten weer te kunnen zien. Dus ja, blij. Al heeft niet iedereen geluk. Jammer, want ik ben 29 <laughs> jaar. Ik had mij net opgegeven bij een eh, bokschool. En toen kwam de lockdown en toen kon ik helemaal niet meer sporten. wij trainen om half tien, dus dan zijn we te laat voor de, voor de avondklok. Maar ja, misschien kunnen we een andere tijd zien te krijgen. En dan dan mogen we, dan ben ik er wel blij mee. Dan het weer nog. Een rustig avondje. Het wordt vannacht niet kouder dan 9 graden. Morgen weer een zachte winterdag met iets meer zon en 15 tot 19 graden.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 S'avonds voor de eerste keer op pad. Weet dan dat er iemand op jou wacht. Maakt niet uit wat jij besluit. Misschien kijk ik ver vooruit. Maar voor nu, groei nog maar even. Neem je tijd, veilig en warm. Bescherm ik jou, totdat je mij loslaat voor nu. Blijf nog even daar. Wanneer drempels komen op jouw pad. En het leven niet verloopt zoals je had verwacht. De groei komt pas na de pijn. Maar weet dat wij er altijd voor jou zijn. Wat jij dan blijf nog even daar.